uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Fremantle Highway gaat vandaag naar de Eemshaven in Groningen. Dat is zo'n 60 kilometer van de plek waar het uitgebrande schip nu ligt... boven Schiermonnikoog en Ameland. Onder meer vanwege die korte afstand is de Eemshaven de meest geschikte haven, zegt Rijkswaterstaat. Door de sleepreis zo kort mogelijk te houden worden de risico's beperkt. Ondanks internationale druk weigert de Nigerese koepleider generaal Tiani... de afgezette president Bazoum terug te laten keren. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS dreigt met ingrijpen in Niger... als de militaire koep niet voor het einde van de week eindigt. De lidstaten hebben ook sancties aangekondigd. Ook buurland Nigeria, dat de levering van elektriciteit al heeft stilgelegd. Koepleider Tiani noemt de sancties onrechtvaardig en onmenselijk... Hij zegt dat hij en zijn mede iedere vorm van bemoeienis in Niger afwijzen. Bij voetbalgeweld in Zweden zijn twee mensen gewond geraakt. In de hoofdstad Stockholm ontstond een vechtpartij tussen fans van FC Twente en Hammerby. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar in de voorronde van de Conference League. Bij de wedstrijd van vorige week in Enschede liep het ook al uit de hand. De politie is niet meer actief op zoek naar de gevangene die gisteren ontsnapte tijdens zijn transport. Dat gebeurde vlakbij Vught toen hij van de ene naar de andere gevangenis werd overgebracht. De man zou niet vast hebben gezeten in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught... maar daar in de buurt zijn gestopt voor een plaspauze. De gevangene ontsnapt al aan het begin van de middag en kan al ver gekomen zijn, zegt de politie. Alleen als er nieuwe informatie binnenkomt, wordt de zoektocht vervolgd. Het weer, het is nat en grijs met verspreid een aantal buien.